Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het kabinet heeft 24 plekken aangewezen waar de komende tijd sneller huizen moeten worden gebouwd. De missionair minister Keizer heeft een overzicht van die zogenoemde doorbraaklocaties naar de Tweede Kamer gestuurd. De bouwlocaties liggen vooral in de Randstad en Brabant, maar ook in Arnhem, Nijmegen, Edewageningen en Lelystad. Het idee is dat door betere samenwerking en minder regels de bouw sneller van de grond komt. Keizer ziet op de 24 locaties goede mogelijkheden daartoe. Maar het is onduidelijk of de stikstofcrisis nog tot extra vertraging leidt. In Los Angeles is een democratische senator hardhandig verwijderd van een persconferentie van minister van Binnenlandse Veiligheid Christine Noem. Senator Alex Padilla, wiens ouders uit Mexico komen... wilde een kritische vraag stellen over het oppakken en afvoeren van immigranten. Daartegen is in Los Angeles de afgelopen week fel gedemonstreerd. De regering in Washington stuurde militairen om daaraan een einde te maken. Op haar persconferentie zei minister Noom dat de regering doorgaat met militair ingrijpen... tegen de volgens haar zeer gewelddadige relschoppers. Toen Padilla haar onderbrak, werd hij door beveiligers vastgepakt en geboeid afgevoerd. D66-leider Rob Jette wil weer lijsttrekker worden bij de komende Tweede Kamerverkiezingen. Dat maakte hij bekend op X. Het is niet duidelijk of er tegenkandidaten zijn. De leden van D66 kiezen de lijsttrekker. Op 28 juni wordt bekend wie het wordt. Jong Oranje is het EK onder 21 in Slowakije begonnen met een gelijkspel tegen Finland. Het werd 2-2. De ploeg van bondscoach Michael Reiziger stond binnen een half uur met 2-0 achter... maar kwam na rust terug en in blessuretijd maakte invaller Ernest Poku de 2-2. Het weer. Het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 17.